Ik zie dat juffrouw Joyce er klaar voor is. Dus ik wil vragen op het podium leerlingen uit de klas van juffrouw Joyce. Kom maar naar boven jongens. Helemaal incognito. Oké, laat de muziek maar draaien. Now watch me whip, now watch me nene. Now watch me whip, whip, watch me nene. Now watch me whip, watch me nene. Now watch me whip, watch me, nay, nay. Now I mean, oh, watch me, watch me, oh, watch me, watch me, oh, watch me, watch me, oh, oh.